Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Brussel is opnieuw onrust ontstaan. Op verschillende plekken in het centrum moet de politie ingrijpen, meldt de Belgische omroep VRT. Op sociale media werd opgeroepen om een pro-Palestijns protest te verstoren. Verschillende groepen jongeren kwamen daarop af en keerden zich eerst tegen elkaar en daarna tegen de politie. Twintig minderjarigen zijn opgepakt. Zondag waren er ook al rellen in Brussel. Die braken uit na de bekerfinale tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. De man en tiener die een aanslag wilden plegen tijdens een concert van Lady Gaga in Rio de Janeiro... hadden het gemunt op de LHBTI-gemeenschap. Dat zegt de Braziliaanse politie. Lady Gaga spreekt zich vaak uit voor de LHBTI-gemeenschap... waartoe veel van haar fans behoren... De Amerikaanse zangeres gaf zaterdag een gratis concert op het strand van Copacabana. Na afloop liet de Braziliaanse politie weten een bomaanslag te hebben vereideld. De veronderstelde bedenker van het plan en een minderjarige jongen zijn opgepakt. Lady Gaga heeft zelf nog niet gereageerd. Israël heeft zware luchtaanvallen uitgevoerd op de Houthis in Jemen. Doelwitten waren de haven en een cementfabriek. Volgens de Houthis zijn er 21 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren een vergelding voor aanvallen van de Houthis op Israël. De Nederlandse ijshockeyers keren terug in de divisie 1B, het derde niveau. In het laatste WK-duel divisie 2A werd Servië met 3-1 verslagen. Oranje eindigt daarom als groepswinnaar.